Twee jaar geleden koos 12% van deze groep voor een huurwoning. Nu is dat twee keer zoveel, bijna een kwart van de mensen. Opvallend is dat huurders bijna de helft minder aan huur willen betalen dan de woningmarkt vraagt. Volgens de NVB, een branchevereniging voor bouwondernemers, is de wens om te huren toe te schrijven aan de crisis. Ook was er tot voor kort onduidelijkheid over de kabinetsplannen met de hypotheekrenteaftrek. Vrachtwagenchauffeurs mogen binnenkort een stopteken van de politie negeren. Ze moeten dan wel direct bij 112 navragen of de agenten die hen wilden aanhouden echte agenten zijn. Als dat zo is, moeten ze hun vrachtwagen alsnog aan de kant zetten. Dat hebben de politie en transporteurs met elkaar afgesproken in de strijd tegen overvallen. De regeling, die in eerste instantie een proef is, geldt alleen voor vrachtwagens met een waardevolle lading. De laatste tijd is een nieuwe overvaltruc in opkomst. Als agenten verkleden overvallers houden een chauffeur aan, en gaan nou er met de vrachtwagen vandoor. Over een half uur komt de CDA-fractie bij elkaar om te besluiten of de partij moet gaan samenwerken met de PVV. De 21 fractieleden stemmen dan over het regeer- en gedoogakkoord. De ogen zijn vooral gericht op de Kamerleden Ferrier en Koppejan, die tegen samenwerking met de PVV van Geert Wilders zijn. De twee CDA'ers hebben gezegd dat ze hun besluit laten afhangen van het partijcongres. Dat stemde zaterdag met 68% voor samenwerking met de PVV, 32% was tegen. VVD, CDA en PVV hebben samen een meerderheid van 76 kamerzetels. Het besluit van Ferrier en Koppian is daarmee cruciaal voor de kabinetsformatie. Het weer. Vanochtend wisselend bewolkt met lokaal kans op een spatje regen.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 Dan kom je eh, na twee uur draaien achter. Dat, eh, dat je dus niet op eh, beide zenders te horen bent het wel dat wij eh, vandaag eh, alles eh, wat in de regio is even voorbij hebben laten komen. Dus helemaal niet op AB Radio, maar gewoon op ZFM Zandvoort. Zit ik in de waan allerlei dingen te vertellen dat we op twee zenders tegelijk zijn. Nou, dus dit spotje, dit spotje dus, moet je maar even Vandaag in Kennemerland op twee frequenties live. Bloemenaal 105.8. Zandvoort 106.9. Dit is zondag in Kennemerland. Met andere woorden, we zitten dus gewoon alleen maar op de 106.9 en helemaal niet op die 105.8. En hoe wij dat gaan de komende weken gaan oplossen, dat zullen we dan maar eventjes eh, voor eh, eh, in het midden laten. Dus het komende uur gaan we gewoon vrolijk verder met muziek te draaien. deden we al met Aretha Franklin en met George Michael, de man die een winkelpui in, de puinpoeiers heeft gereden. Dat is altijd wel leuk. Maar goed, ja, je valt tenminste in ieder geval op. Dat sowieso. Overigens over... Nou, dan houden we het gewoon lekker lokaal, jongens. We kunnen mij dan eigenlijk ook schelen. Hier zijn Lisette Braams en Ruud Jansen. Met hun versie van Long Train Running. Heb je horen zingen? Ik nog nooit. Deze is speciaal voor jou. En uh, het oh, is eh, Long Train Running. Maar jouw trein is nog lang niet klaar, hoor. Nou, Paul Long Train Running, mag jij doen. Alleen ze was niet helemaal bij stem, moet ik erbij zeggen. she won't be coming back without love. Where would you be right now without love? Well, the Illinois Central and the Southern Central freight. Gotta keep on pushing my mind. super. and the southern central freight. Gotta keep on pushing my mind. You know they're running. be right. must be a part of that. this song tonight for all the young people out there. If you're in your teens, because I remember a lot of my friends when we were 17 or 18, we didn't have much of a chance to think about how we felt about a lot of things. And uh, the next time they're going to be looking at you. And you're going to need a lot of information to know what you're going to want to do. Because in 1985, blind faith in your leaders or in anything will get you killed. Because what I'm talking about here is dat was hem helemaal. Eh, dat was Bruce Springsteen. Met de uitvoering zoals we hem kennen van eh, ook Edwin Starr's War. Ehm, en dat bracht de tijd alweer op. Inmiddels 23 over 4. Ja, leuke tijdmelding. Eh, vandaag, voor het waard is, voor de Zandvoortse luisteraar speelde Bloemendaal dus tegen DSOV met 1-3 tegelijk. En eh, de mensen die in Bloemendaal dus nu eh, ergens nog via ons nog wat kunnen horen... kan ik dat eh, alleen maar melden dat we in ieder geval twee, wat zeg drie live doelpunten hebben mee kunnen pikken. Dus dat sowieso. Waslijst aan plaatjes die we even gedraaid hebben. Dus Bruce Springsteen met woord. Daarvoor hoorde je Tiesto met Kirsty Herschel. En Just Be. Daarvoor was het Nina Sky en Move Your Body... Beide nummers uit 2004. En daarvoor was het bij een feestje van twee horecaondernemers die afscheid namen eerder dit jaar in mei. Toen eh, trad de Jans Band op en die had eh, de beschikking over in ieder geval één wat meer eh, vaste uh, zangeres. Dat was Joyce Meister. En één iemand die aankwam zetten en ook nog wel eens een stuurtje hanteert in de toewagen Diesel Cup. Dat was Lisette Braams. En die versie eh, die je helemaal aan het begin van dat blokje hoorde was Long Train Running. Ken ook nog uit de uitvoering van de Doobie Brothers. Maar natuurlijk ook van een coverband hier uit Zandvoort. Namelijk van Kessel. Die heeft het ook al eens een keer zo uit weten te brengen. Dat uh, eventjes in het kort. Nou, dan gaan we gewoon weer verder eh, met fijne muziek eh, te draaien. En dat vind ik ook wel heel erg leuk. Dus een plaatje uit 2008. Madonna met Give It To Me. watch this. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid. Krijgen krijg ik ervan als ik eh, dit hoor. Maar dat is eh, van Gangster met eh, Get Your Guns Out. Daarvoor hoorden we Madonna met Give It To Me. Het was eventjes 1 minuut, 2 minuten over half vijf inmiddels geworden bij CFM Zandvoort. In het programma Zondag in Kennemerland. Nou, we kunnen het net zo goed... Zandvoort op zondag gaan noemen. Want ja, als we dan toch alleen maar te horen zijn op één zender... dan doen we het gewoon lekker rustig aan. Lekker aangename muziek eh, maken. Dat eh, kan altijd nog tot aan het nieuws van 5 uur. En dan hebben we hier eh, de heren van We Cook With Fire met Superstar. It's no good for me, but I know this won't change. Can't seem to find the words for this loving. thoughts were somewhere strangled between the leaves, and they would meet. there's more. Rest Your Eyes was dat van Jori. Was dat, en dat bracht de tijd op 13 eh, over half 3. En daarvoor was het uh, eh, Ghana met eh, haar nummer van Queen of Pain. En zij heeft al op de landelijke radiozenders al het een en ander kunnen laten horen. En het klinkt ook eerlijk gezegd gelikt, moet ik erbij zeggen. Maar goed, we gaan nog eventjes een, een fijn bekend nummer draaien van de heren van Coldplay. Het is dan de vocale versie van Live in Technicolor Part 2. missing our chance. Oh, so fun laying on bed on the spread. Closing my eyes, see your face, butterflies. Curtain is closed, fighting time every night. And I'm not so sure how old you will grow. I hope you guys do, cause your heart is so true. Still floats on your love when your wings surround me. The wind in my hair of your words always fair. Kort was dat Kashmir Hakim. En eh, deze man was heel erg leuk eh, om te zien in eh, de, het paard van Troje. Het, paard van Troje, het heet tegenwoordig Het Paard. En, en dat was toen hij zeg maar een optreden deed in de voorronde van de Grote Prijs van Nederland. Ja, het is heel erg leuk om eh, dat eh, mee te maken. Dat hij ook nog gewoon hele korte nummers eh, in elkaar kan zetten. Kashmir Hakim is de eerste Nederlandse volkszanger van Marokkaanse komaf. En heeft ook zijn debuut-EP. Die had ik dus hier in de cd-speler zitten. En dat is De Heelzinger. Hij wordt zo genoemd vanwege, vanwege zijn breekbare folky gitaarliedjes en fluwele stem. Die het gevoel geven als je ergens op een heuveltje in Schotland ligt. Nou, dat kan je toch wel zeggen eerlijk gezegd. En dat eh, verbluffende was dan heel duidelijk eh, terug te vinden in Angels, nummer van 1 minuut 2. Dus dat is altijd wel heel erg eh, bijzonder als je ook nog muziekstukken van een minuut in elkaar kan zetten. Geldt niet voor het komende laatste nummer van dit, van dit programma Zondag in Kennemerland, alleen op Zandvoort op zondag. En dat is namelijk eh, Pido. Hij was de winnaar bij de Dance Producers het eh, afgelopen jaar bij de Grote Prijs van Nederland. Nou, tot aan het nieuws van 5 uur ga je 10 minuten lang dit allemaal aanhoren. Het is heel erg, eh, wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Dan weer met een nieuwe aflevering van de Muziek Boulevard. Dag hoor!